Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die na het ongeluk in de kloof van Raganella in Italië werden vermist, zijn terecht. De drie kampeerden net buiten de kloof, maar hadden geen telefoonbereik... en daarom stonden ze op de lijst van vermisten. De kloof in het zuiden van Italië stroomde gisteren vol water toen het hard regende. Tien mensen kwamen om het leven, een elfde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in Loosdrecht een huisarts heeft neergestoken. De huisarts werd vanochtend in zijn praktijk drie keer in zijn nek gestoken. Hij ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. De verdachte is een man van 34. Hij kon na een tip worden opgepakt in de omgeving van de praktijk. Het kabinet is begonnen aan een serie bijeenkomsten als aftrap van het politieke seizoen. De bewindslieden bespreken op het Katshuis deze week de actuele politieke kwesties. Een van de hete hangijzers is de afschaffing van de dividendbelasting. Het kabinet houdt vast aan afschaffing, maar daar is veel kritiek op. Zeker nadat vorig jaar, vorige week duidelijk werd dat het meer gaat kosten dan gedacht. Minister Blok van Buitenlandse Zaken bekijkt wat de gevolgen zijn van de cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders organiseert. De wedstrijd met cartoons over de profeet Mohammed heeft onrust veroorzaakt in Pakistan. Afgelopen vrijdag nog demonstreerden duizenden mensen in de hoofdstad Islamabad. Volgens de Pakistanse regering heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan belediging van de islam. En op Bonaire heeft de politie voor het eerst in de geschiedenis een alcoholtest gehouden in het verkeer. Dat leverde meteen een grote groep overtreders op. 24 bestuurders hadden te veel gedronken. Automobilisten op Bonaire kunnen vaker alcoholcontroles verwachten... want er komt waarschijnlijk een strengere wet over alcohol in het verkeer. Het weer dan nog, eerst nog veel bewolking...